Dat is niet doorgegaan doordat de bank onder curatele werd geplaatst, bevestigen bronnen bij DSB. Ook directielid Van Goor zou vertrekken. De Nederlandse bank was al langere tijd met DSB in gesprek over het vertrek van de topmannen. In de regio Rotterdam-Rijnmond ligt het communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000 voor een groot deel plat. Vooral het portofoonverkeer tussen individuele agenten heeft hinder van de storing. In driekwart van de regio Rotterdam is weinig of geen contact mogelijk. De storing begon rond half negen afgelopen avond. C2000 is omstreden omdat er vaker technische problemen mee zijn. Vorige maand bleek uit een onderzoek van Zembla dat de helft van de agenten zich onveilig voelt door de onbetrouwbaarheid van het communicatiesysteem. Het overleg van de regeringspartijen over de AOW gaat morgen verder. Vandaag was de coalitie al dicht bij een akkoord. Kern daarvan is dat over tien jaar een begin wordt gemaakt met het verhogen van de AOW-leeftijd. Dat betekent dat iedereen die op 1 januari volgend jaar 55 jaar of ouder is, niet langer hoeft door te werken. Hoe de verlenging van de AOW-leeftijd voor mensen jonger dan 55 wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk. De levensgevaarlijke valkuilen in de bossen van het Limburgse Helden zijn mogelijk het werk van een groep sadisten. Dat heeft de politie gemeld in het programma Opsporing Verzocht. De groep zou erop uit zijn geweest anderen te laten lijden. In de bossen van Helden werden in vijf maanden tijd drie valkuilen aangetroffen. Ze waren zo'n anderhalve meter diep en op de bodem lag een betonnen blok met stalen pinnen. In de zaak is één man veroordeeld. Hij zou de pinnen hebben gemaakt. De politie heeft nog geen nieuwe aanhoudingen verricht. Het weer vannacht is het helder in de noordoostelijke helft van het land.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 Oh, baby, won't you tell me your name? You are solid with me, cause I can see is your fine brown ring. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me.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 Come on, if you want the loving, I will give it to you, your love. Boom, boom, boom. Woman, you know that I will drive you crazy. Boom, boom, boom. Turn the wheels, I turn the wheels, and I love it, baby.